Jan van der Putten met het NOS Journaal. De zware storm Ewin heeft in Ierland voor zover bekend één mensenleven geëist. In het noorden kreeg een man een boom op zijn auto. Verder is er vooral veel schade, vooral aan bovengrondse elektriciteitskabels. Bijna een miljoen adressen, vooral woonhuizen, zitten zonder stroom. Dat geldt ook voor ruim een kwart miljoen huishoudens en bedrijven in Noord-Ierland. Het kan op sommige plekken tot een week duren voor de schade is hersteld. De hoofdverdachte van de tarwekamp-explosie geeft zijn betrokkenheid toe... maar hij zou niet de opdrachtgever zijn. Zijn advocaat heeft dat gezegd... nu er meer over de verdenkingen bekend is gemaakt. Drie medeverdachten was 500 euro per persoon beloofd... als ze met de aanslag op de bruidsmodezaak zouden meedoen. Terreurorganisatie Hamas heeft de namen van de gijzelaars bekendgemaakt die morgen vrijkomen. Het zou gaan om vier vrouwelijke Israëlische militairen. Volgens de Times of Israel lijkt de keuze van Hamas in strijd met de bestandsafspraken. Hamas zou eerst vrouwelijke burgers moeten vrijlaten, daarna pas militairen. Het is de tweede keer na het ingaan van het bestand dat Hamas gijzelaars laat gaan. Zondag kwamen de eerste drie vrij. Nog dezelfde dag liet Israël 90 Palestijnse gevangenen gaan. Vera Pauw is de nieuwe bondscoach van het vrouwenvoetbalteam van de Verenigde Arabische Emiraten, heeft de voetbalbond van de Golfstaat bekendgemaakt. De bond schrijft over nieuwe dromen en nieuw leiderschap. Over de plannen van de toekomst wordt niets gezegd. De 62-jarige Pauw was van 2004 tot en met 2010 bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal. Later leidde ze ook de landenteams van onder meer Schotland, Rusland, Zuid-Afrika en Ierland. Vorig jaar kreeg Pauw als eerste vrouw ooit de Prijs bij de Rinus Michels Award.